luisteraars, eh, bedankt voor het luisteren. Het zit er weer op. Namens het voltallige jazzteam met Jeroen van Sluisland, Peter van der Boer, Adam Spoor, Charles Duif, Auko Beuving en ook nog David Habi en Fred Kransberg. Fijn dat u heeft geluisterd en ik zou zeggen volgende week weer van 10 tot 12.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 Eusebio speelde zijn hele carrière bij Benfica. Met deze club won hij diverse landskampioenschappen en in 1962 de Europa Cup 1. Hij speelde drie keer in de finale van het toernooi. In 1966 was Eusebio topscorer op het WK in Engeland. Portugal strandde toen in de halve finale. In de kwartfinale tegen Noord-Korea kwamen de Portugezen met 3-0 achter... maar Eusebio nam zijn elftal op sleeptouw... en zorgde er bijna in zijn eentje voor dat Portugal met 5-3 won. De bekendste bijnaam van Eusebio was de parel van Mozambique, verwijzend naar zijn geboorteland. Eusebio was 71 jaar. De dode die gisteren werd gevonden na een brand in een chalet op een camping bij Heeswijk-Dinter is een vrouw van 81. De oorzaak van de brand is nog niet bekend en de politie behandelt de zaak als een misdrijf. In India zijn zeker 11 doden gevallen doordat een appartementencomplex in aanbouw instortte. Mogelijk loopt het dodental nog op. 21 bouwvakkers zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Het ongeluk gebeurde in de toeristische Indiase deelstaat Goa. Kamervoorzitter van Miltenburg ziet geen reden om te twijfelen of ze wel op de goede plek zit. Dat zei ze in het Radio 1-programma De Overnachting, waar ze voor het eerst reageerde op de kritiek op haar functioneren. Vorige maand uitten acht anonieme fractievoorzitters kritiek op van Miltenburg in de Volkskrant. Op Sumatra zijn duizenden omwonenden van de onrustige vulkaan Sinabung gevlucht. De berg is nog heviger uitgebarsten dan de afgelopen dagen. Gisteren waren er zeker 50 erupties en vandaag stoten de berg gigantische aswolken uit. De afgelopen weken zijn al meer dan 20.000 Indonesiërs geëvacueerd. Het weer droog en geregeld zon. Vanmiddag staat er een matige tot vrij krachtige wind. Het wordt een graad of 8. Vanavond gaat het regenen. Morgen bewolkt en regenachtig. Het wordt maximaal 12 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 Do we be with you, deal, we get insane.